Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Rotterdam-West is een politieactie aan de gang. Er worden huizen doorzocht op explosieven en er is een arrestatieteam aanwezig. De actie is al bezig sinds vanmiddag. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Vanmiddag heeft een arrestatieteam op verzoek van Frankrijk een man van 32 opgepakt in Rotterdam-West. De Fransman wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terreuraanslag in Frankrijk. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort aan Frankrijk uitgeleverd. Er zijn ook nog drie anderen aangehouden. Twee van hen zijn mannen met een Algerijnse achtergrond. De identiteit van de derde is nog niet bekend. Het dodental van de zelfmoordaanslag in de Pakistanse stad Lahore is opgelopen tot 60. Ongeveer 300 mensen zijn gewond geraakt. Een afdeling van de Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor, de aanslag opgeëist. De bom ontplofte vlakbij een speeltuin in een park. Veel christenen waren daar hun paasvakantie aan het vieren. In de provincie Punjab zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Ook roepen de autoriteiten de bevolking op om bloed te doneren voor de gewonden. Veel van hen zouden er slecht aan toe zijn. Een varkensboer uit Moergestel is vrijdag overleden omdat hij giftige gassen had ingeademd. Volgens de inspectie SZW is een grote hoeveelheid mest gelekt uit de mestput... en is daarbij ook giftig blauwzuurgas vrijgekomen, schrijft Omroep Brabant. Dat is de boer van 55 fataal geworden. Blauwzuurgas is een van de gevaarlijkste gassen die vrij kan komen uit mest. De Belgische wielrenner Antoine Desmotier verkeert in kritieke toestand na een ongeluk in de wielenkoers Gent-Wevelgem. Hij kwam na 115 kilometer samen met vier anderen ten val en werd daarna aangereden door een motor. Desmotier wordt in een ziekenhuis in Lille kunstmatig in coma gehouden. De Slovaakse wielrenner Peter Sagan won de koers Gent-Wevelgem die vandaag gereden werd. Het weer wordt langzaam overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 6.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 En die heeft me een aantal tracks toegestuurd ehm, met eh, natuurlijk verschillende titels, maar het zijn allemaal voor de radio geëdit, zoals dat dan heet. Laten we er eens rustig naar gaan luisteren. Over Luna Blanca op de website peacefulradio.eu nog veel meer ehm, informatie. Veel luisterplezier. Wow. Be grateful. The path serenity, happiness. Breathe. grateful. The path is serenity. girls they dance to the old banjo, and we roll the woodpile down. Rolling, rolling, rolling the whole world round that brown gal of mine on the Georgia line, and we roll the woodpile down. When I was a young man in me prime, way down in Florida. I chased them pretty girls two at a time, and we roll the woodpile down. Rolling, rolling, rolling the whole world round. That brown girl of mine's on the Georgia line, and we roll the woodpile down. Oh, Rose and Buster is the cry, way down in Florida. Our shellback's wages never high, and we roll the wood piled down. Rolling, rolling, rolling the whole world round, mad, round Gallimines on the Georgia line, and we all the wood piled down. Oh, Curly goes on the old rantan, way down in Florida. Old Curly's just a Downey's man, and we'll roll the woodpile down. Rolling, rolling, rolling the whole world round. That brown girl of mine's on the Georgia line, and we'll roll the woodpile down. We'll roll 'em high and we'll roll 'em low, way down in Florida. We'll heave 'em up and away we'll go, and we'll roll the woodpile down. Rolling, rolling, rolling the whole world round that round gal on the Georgia line, and we'll roll the woodpile down. Oh, one more heave and that'll do, way down in Florida for we're the boys to see her through, and we're all the woodpile down. Rolling, rolling, rolling the whole world round that brown gal of mine's on the Georgia line, and we're all the woodpile down.